Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Er is officieel een watertekort. Door de droogte staat het water in veel rivieren en beken erg laag. En dat leidt tot problemen. Verslaggever Edwin van den Berg staat bij de IJssel. Daar staat het water zo laag... Dat het vaste gemaal hier zijn werk niet kan doen en eigenlijk lucht hapt. Zo laag staat het water. En dus wordt er nu gewerkt aan een extra pomp. Morgen zal die zo'n 50 kubieke meter water vanuit de IJssel per minuut het achterland in pompen. Een crisisteam gaat nu bepalen hoe het water dat er nog wel is moet worden verdeeld. Betekent trouwens niet dat er straks geen water meer uit je kraan komt. Wel hoopt de minister dat je een beetje zuinig met het drinkwater omgaat. Drie mannen die zijn veroordeeld voor de aanslag op de redactie van het tijdschrift Panorama vier jaar geleden... hebben in hoger beroep een lagere straf gekregen. De mannen moeten nu vier jaar, twee jaar en negen maanden de cel in. Volgens een hoge rechter is niet te bewijzen dat de aanslag ook echt op de Panorama was gericht. Johan Remkes zit vrijdag met minstens 11 boerenorganisaties om tafel... om te praten over de stikstofplannen van het kabinet. Het zijn vooral clubs van duurzame boeren en LTO Nederland. Farmers Defence Force en Agractie zijn nog aan het overleggen of ze het zien zitten. En schaatser Koen Verwijs stopt ermee. Tegen de Telegraaf zegt hij dat hij toe is aan een nieuwe fase in zijn leven... en dat hij te veel last heeft van zijn rug. Hoogtepunt van zijn carrière is de wereldtitel Allround in 2014. Verwij houdt genoeg over en is wereldkampioen. Echt te mooi dit. Is een voltie al. Later won Verwij op de Olympische Spelen drie keer brons en één keer zilver. En op de ploegenachtervolging ook nog goud. Verwij op kop. Ik denk dat ik nog veel harder kan. We waren met z'n drietjes zo een beetje zenuwachtig van tevoren, maar dat was logisch de door. We gaan naar de laatste meters met eh, Verwij op kop. Ja, daar komt goud. Goud voor Nederland. Verwij heeft sowieso geen vrolijke week. Een paar dagen geleden werd bekend dat zijn relatie uit is met topschaatser Jutta Leerdam. Het weer volop zon en warm. In het noordwesten 24 graden. In het zuidoosten 30 tot 33 graden. Morgen begint ook zonnig, wel iets minder warm. En in het zuidoosten later kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je een kleine 10 minuten vertraging...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 OPEC Plus zijn de vaste OPEC-leden samen met tien andere olieproducerende landen. Met ingang van vandaag bepaalt een landelijk crisisteam hoe het water moet worden verdeeld. Er is officieel een watertekort. Volgens minister Harbers is er geen tekort aan drinkwater en komt dat er ook niet. Wel vraagt Harbers om bewust met drinkwater om te gaan. En de politie heeft een man uit Leeuwarden opgepakt voor een bommelding vorige maand bij het Friese provinciehuis tijdens een boerenbetoging. De omgeving werd ontruimd, uiteindelijk werd er niets gevonden.